Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Problemen met daklozen op te lossen. Het CBS meldde eerder al dat er in zes jaar 13.000 daklozen bij zijn gekomen. En ook andere organisaties zien een toename van mensen die op straat leven. In combinatie met de juiste begeleiding zou betaalbare woonruimte voor veel daklozen een begin van een oplossing zijn, denkt het leger des Heils. Een derde van de schoolkinderen weet niet wat zijn of haar school doet tegen pesten. Dat meldt de kindertelefoon op basis van een onderzoek onder duizend scholieren. Tweederde van de ondervraagde kinderen is wel eens gepest. En de helft van de gepeste scholieren zou wel naar een vertrouwenspersoon gaan. De kindertelefoon deed het onderzoek omdat vandaag de week tegen pesten begint. De tv-serie Game of Thrones is de grote winnaar geworden van de Emmy Awards. De fantasyreeks van HBO won de prijs voor de beste dramaserie naast elf andere Emmys. In de afgelopen jaren heeft Game of Thrones 38 Emmys gewonnen. De show brak daarmee het record van de meeste Emmys voor een fictieve tv-serie ooit. In de serie hebben Nederlandse acteurs Caries van Houten en Michiel Huisman vaste rollen. John de Mol viel ook in de prijzen. De Amerikaanse versie van The Voice kreeg opnieuw een Emmy Award. De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zijn officieel gesloten. In het Maracanã-stadion werden de Olympische Spelen voor gehandicapten afgesloten met een kleurrijke ceremonie. De teams maakten een ronde door het stadion waarbij wielrenster Aleida Noordbruis de vlag droeg voor het Nederlandse team. Nederland bemachtigde op de Paralympische Spelen 63 medailles, 17 gouden, 19 zilveren en 26 bronzen plakken. Het weer, geregeld zon en een kleine kans op een bui bij een graad of 20. Ook de komende dagen blijft het rustig najaarsweer met af en toe zon en hooguit een lokale bui. Vanaf vrijdag wat wisselvalliger. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad al veel vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Amsterdam. Eerst staat het tussen Lelystad Noord en Almere buiten Oost 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Dat kost je al een half uur. En verderop bij Almere staat er voor het knooppunt Muidenberg al 10 kilometer door de werkzaamheden. En ook dat levert je al een half uur vertraging op. A15 van Nijmegen naar Rotterdam langzaam rijden tussen Arco en Harningsveld-Giezendam over 4 kilometer.